9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar om de stikstofproblemen aan te pakken. Het kabinet wil daarmee de neerslag van stikstof in natuurgebieden verlagen. Volgende week worden de eerste maatregelen bekendgemaakt. Het is niet het enige bedrag dat beschikbaar komt, zegt minister Schouten. Zo is er bijvoorbeeld al 100 miljoen gereserveerd voor veehouders bij Natura 2000 gebieden. Het kabinet maakt ook 460 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Dat is afgesproken met werkgevers en de vakbonden. Als gevolg daarvan gaat de lerarenstaking van komende woensdag niet door, zegt onderwijsbond AOB. Al wordt niet uitgesloten dat sommige basisscholen ervoor kiezen om toch actie te voeren en geen les te geven. Het geld is bedoeld om de komende twee jaar het lerarentekort en de werkdruk aan te pakken, zowel in het basisonderwijs als op middelbare scholen. De leraren vroegen daar al langer om. Een klein deel van het geld is voor het speciaal voortgezet onderwijs... als structurele verhoging van het budget. In Tanzania is een Nederlandse vakantieganger om het leven gekomen... bij een aanval door agressieve bijen. Drie Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Nederlanders waren met een groep van twintig aan het picknicken... in het Tanzaniaanse oerwoud... toen ze langdurig door een zwerm bijen werden aangevallen de gloednieuwe JSF, die gisteren aankwam in Leeuwarden... is mogelijk beschadigd door blusschuim. Bij de feestelijke ontvangst van het gevechtsvliegtuig... spoot de brandweer geen waterstralen op het toestel... maar per ongeluk het schuim. En dat kwam door een menselijke fout. Er werd een verkeerde knop ingedrukt. En de JSF moet nu worden geïnspecteerd.